kunnen nog tot half acht Nederlandse tijd langs de kist lopen in Westminster Hall. Koning Charles zei afgelopen avond dat hij diep geraakt is... door de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen tien dagen uit de hele wereld ontving. Buckingham Palace maakte gisteravond bekend dat ook de twee oudste kinderen van prins William bij de uitvaart zullen zijn. De negenjarige prins George en prinses Charlotte van zeven lopen samen met de rest van de familie in een processie achter de kist die rond 12 uur Westminster Abbey wordt binnengedragen. President Biden heeft in een tv-interview herhaald dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China. Biden zei dit eerder dit jaar ook al, maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door het Witte Huis. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Een bezoek in augustus van Bidens partijgenote Nancy Pelosi aan Taiwan werd door Peking gezien als een provocatie. Ook bij een bedrijf in Groningen is gisteren vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldenkerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was al vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Rond de bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. Het weer wisselen bewolkt met soms een bui bij 7 tot 13 graden. Overdag breekt zo nu dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. you away gonna know me But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get Take it all from me You know, I know that things Can only get better De badplaats. Ook in de zomer. surface across the silver light I see your dreams that drift up to the sky Then she wakes up to my kiss And I say it's alright love. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Anytime, tonight. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause she get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything. Then Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how trying to So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy stuff, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl.